Levi van Eck met het NOS-journaal. Een van de hoofdverdachten in de geruchtmakende zaak rond de martelcontainers in Wouwse Plantage is overleden. Het gaat om de 41-jarige Robin van O. Hij werd gezien als hoofdaannemer van de gebouwde containers. O was al lange tijd ziek. In december werd daarom de rechtszaak tegen hem al uitgesteld. Inmiddels zijn tien anderen tot celstraffen veroordeeld... onder wie opdrachtgever Roger P., alias Piet Costa... Anderhalf jaar geleden werden in de buurt van Wouwse Plantage in Brabant containers gevonden, ingericht voor marteling. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben verklaard hoe ze door oud-president Trump onder druk zijn gezet na zijn verkiezingsnederlaag van 2020. Dat deden ze op een hoorzitting over de bestorming van het Capitool. Trump voerde de druk vooral op in de staat Georgia... Hij vroeg de belangrijkste verkiezingsfunctionaris daar in een dreigend telefoongesprek om 11.780 stemmen te vinden, zodat hij alsnog van Biden zou winnen. Een prominente republikein uit Arizona verklaarde dat Trump hem intimideerde... om de uitslag in Arizona ongeldig te verklaren. Acteur Bill Cosby is door een jury in Californië schuldig gevonden... aan seksueel misbruik van een minderjarige in 1975. Het gaat om een civiele zaak die al acht jaar liep. Het slachtoffer zegt dat ze destijds als 16-jarige werd gedwongen tot seksuele handelingen door Cosby. Hij heeft altijd ontkend. De vrouw krijgt een schadevergoeding van een half miljoen dollar. De toename in het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag... in de cultuur- en mediasector is maar het topje van de ijsberg. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een nieuw rapport, meldt Nieuwsuur. Er moet op de werkvloer meer worden gepraat over machtsverhoudingen, adviseert de Raad. En ook om het bestaande meldpunten financieren en meer onderzoek te doen. Het weer, het is helder en vooral landinwaarts kunnen wat mistbanken ontstaan. Overdag schijnt de zon, blijft overal droog en het wordt 20 tot 28 graden.